Kees Groot met het NOS-journaal. Op de rampplek in Oekraïne vandaag opnieuw menselijke resten gevonden. Die lagen op plekken waar na de crash brand heeft gewoed. Behalve stoffelijke resten zijn twee identiteitsbewijzen van slachtoffers gevonden. Het is voor de nabestaanden belangrijk om dat soort stukken terug te krijgen... zei de leider van de repatriëringsmissie. De Nederlanders waren naar de rampplek gekomen om met de berging van wrakstukken te beginnen. Ze zouden hulp krijgen van lokale bergers met kranen en vrachtwagens, maar dat ging niet door. Huisartsen en zorgverzekeraars zijn het niet eens over de vergoeding voor het plaatsen van een spiraaltje. De huisartsen dreigen minder spiraaltjes te plaatsen omdat de vergoeding omlaag gaat. De zorgverzekeraars ontkennen dat. Volgens hen komt er alleen een andere vorm van financiering. De huisartsen krijgen een standaardvergoeding per patiënt, ongeacht of er een spiraaltje wordt geplaatst. Ze kunnen een dubbel consult declareren als er wel een spiraaltje wordt geplaatst. De komende maanden wordt er verder overlegd. Er schort nog veel aan het veiligheids- en milieubesef in de chemie. Dat stelt de criminologe Marieke Kluin. Twee derde van de door haar onderzochte bedrijven houdt zich niet aan de voorschriften. Een aantal bedrijven deed niet meer aan veiligheid en milieu dan strikt noodzakelijk. Ook zijn er chemiebedrijven die zich roekeloos gedragen. Ze kennen de regels niet, zijn onbekwaam of zien het belang niet in van veiligheidsregels. In Arnhem en omgeving is de politie uren bezig geweest na de diefstal van een busje met 15 honden. Het busje van een hondenuitlaatservice werd aan het eind van de ochtend gestolen voor de ogen van de eigenaresse. Rond 4 uur werd het teruggevonden. De honden zijn ongedeerd, de daders zijn spoorloos. Het weer vanavond hier en daar lichte neerslag. Vannacht is het droog. Morgen eerst af en toe zon. Smiddags en s avonds bewolking en af en toe lichte regen. Het wordt 12 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat in totaal ruim 200 kilometer file. Ik noem de files die de meeste vertragingen opleveren in de Randstad. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Vinkenveen en Maarsen 7 kilometer. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug 14 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. De andere kant op van Utrecht naar Den Haag op diezelfde A12 ook een lange file tussen Nieuwebrug en Gouda 9 kilometer. Dat heeft te maken met een autobrand. En door de problemen op de A12 is het verkeer op de A12 A20 ook helemaal vastgelopen van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Knopend Gouwen 10 kilometer. Door de problemen is het ook vastgelopen op de N11 van Leiden naar Bodegraven. Tussen Alphen aan de Rijn en de aansluiting met de A12 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.